In 1977 maakten mariniers en luchtmacht met geweld een einde aan de kaping van een trein die toen al bijna drie weken duurde. Twee passagiers kwamen om het leven en zes kapers. Nabestaanden van twee Molukse kapers spanden een zaak aan omdat volgens hen de twee van dichtbij zijn geëxecuteerd. De geluidsopnames komen van apparatuur die een aantal mariniers tijdens de bevrijdingsactie bij zich droeg. De voormalige VVD-politicus Mitchell van der K. uit Almere heeft twee jaar cel gekregen voor het hacken van tientallen e-mails en iCloud-accounts van vrouwen. Van der K. was onder meer op zoek naar seksueel getinte films en foto's en een deel van het materiaal dat hij vond zette hij op internet. Onder de vrouwen waren oud-hockeyster Fatima Morero de Melo en vlogger Laura Ponticorvo. Naast de celstraf moet Van der K. vier slachtoffers een schadevergoeding betalen van in totaal 6000 euro. Van de K, die 35 is, zegt dat hij de beelden niet zelf online heeft gezet... en dat hij de heks uitvoerde in opdracht van iemand die hem chanteerde. Voor die theorie is volgens de rechter totaal geen bewijs. En in Tanzania is een voetbalwedstrijd in de tweede helft stilgelegd vanwege een agressieve bijeninvasie. Spelers en publiek werden aangevallen door killer bees. Dat is een Afrikaanse variant van de Europese honingbij. Die is minder agressief. De killer bees verplaatsen zich in grote zwermen en steken snel. Een steek kan dodelijk zijn. Vorige maand kwam in Tanzania een Nederlandse toerist om het leven door een aanval van agressieve bijen. Het weer, Regenachtig, in het zuiden alleen nog buien en af en toe zon. Het is 6 tot 10 graden.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 Mm, no, no, no, no. You got that. Oh, no, no, no. Just take a step. that step by step? Won't you give me that step by step? I... Het ritme van Zandvoort. and he drives an IROC. But he must be fake.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 never built to last. I better run than chase, and I will find. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen.